Dooral Almegens met het NOS-journaal. nec minister Uitermark van Binnenlandse Zaken heeft een plan uitgewerkt om het kiesstelsel grondig te veranderen. Het zou betekenen dat 125 van de 150 Tweede Kamerleden voortaan via regionale districten worden gekozen. De overige 25 zouden worden gekozen op basis van de landelijke uitslag. Met haar plan wil Uitermark de regionale binding tussen kandidaten en kiezers versterken. In het hoofdlijnenakkoord stond al de wens van NSC-leider Omtzigt voor aanpassing van het stelsel. Zijn partij vindt dat er te veel zetels naar Kamerleden in de Randstad gaan. Ook uitgeverij Singel en kinderboekenschrijver Pim Lammers nemen stappen tegen Civitas Christiana, een ultraconservatieve katholieke stichting. Ze hebben de stichting gesommeerd alle onwaarheden over Lammers te verwijderen. De schrijver zou al langere tijd het doelwit zijn van haatcampagnes en nepnieuws. Uitgeverij Singel zegt dat ook andere auteurs daar last van hebben. Gisteren spande kenniscentrum Rutgers al een kort geding aan tegen Civitas Christiana... vanwege een campagne tegen de Week van de Lentekriebels. Een lespakket voor scholieren over seksuele vorming. Hulporganisaties waarschuwen dat de humanitaire situatie in de Gazastrook met de dag verslechtert. Sinds Israël de aanvallen heeft hervat, wordt het steeds moeilijker om aan drinkwater te komen en worden steeds meer mensen ziek door vervuild water. Sinds 2 maart zijn er in de Gazastrook geen hulpgoederen meer binnengekomen... en ziekenhuizen kunnen niet alle gewonden behandelen. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof wil dat oud-president Bolsonaro wordt vervolgd voor een poging tot staatsgreep. De vijf rechters stemden allemaal voor. Ze vinden dat de radicaal-rechtse Bolsonaro na zijn verkiezingsnederlaag twee jaar geleden... zijn aanhang heeft aangespoord om onder meer het parlement te bestormen. Het weer, het klaart overal op, gevolgd door een heldere nacht. Minima rond het vriespunt en lokaal kans op mist. Daarna een zonnige dag met vooral in het noorden en westen wat sluierbewolking. En het wordt 11 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland nog op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij knoop het Eemnes is namelijk een ongeluk gebeurd. Weg is dicht, verkeer kan er langs via de rechterparallelbaan...